Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brussel is de oproerrechtse voetbalhooligans. Ze waren naar het Beursplein gegaan waar burgers stilstonden bij de terreuraanslagen van dinsdag. De hooligans schreeuwden leuzen tegen IS en tegen migratie. Ze werden door de ME van het plein verdreven. De Belgische politie heeft vanmorgen opnieuw huiszoekingen gedaan in verband met de aanslagen in Brussel. Er waren 13 invallen in Brussel, Molenbeek, Mechelen, Anderlecht, Laken en Duffel. Negen mensen zijn opgepakt voor verhoor, vijf van hen zijn daarna weer vrijgelaten. Vrijdag werd een man in Schaarbeek opgepakt en daarbij in zijn been geschoten. Hij wordt nu officieel verdacht van terrorisme. Bij het vluchtelingenkamp bij Idomeni in Noord-Griekenland hebben honderden demonstranten gedemonstreerd. Ze eisten dat buurland Macedonië zijn grens opent, zodat ze door kunnen gaan naar West-Europa. Onder de vluchtelingen ging het gerucht dat Duitsland duizenden mensen op wil nemen. Bij de grens riep de Griekse politie met luidsprekers om dat de geruchten niet kloppen en dat de grens dicht blijft. In Marokko is een video opgedoken waarop te zien is hoe twee homoseksuele mannen zwaar worden mishandeld. De naakte en bebloede mannen worden geschopt en geslagen. Volgens een Marokkaanse actiegroep is een van de twee slachtoffers gearresteerd. Het tweede slachtoffer zou op de vlucht geslagen zijn. homoseksuele handelingen zijn in Marokko verboden volgens de wet. De Russische president Poetin heeft de Syrische president Assad gefeliciteerd met de herovering van Palmyra. Syrië heeft IS uit de historische stad verdreven met hulp van Rusland. De UNESCO wil zo snel mogelijk naar Palmyra toe om te zien wat IS allemaal heeft kapot gemaakt. Het weer nog, er trekken enkele buien over het land, mogelijk met onweer.